7 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In Sri Lanka zijn aanslagen gepleegd op zeker twee kerken... waar gelovigen het paasfeest vierden. Er is een onbekend aantal slachtoffers gevallen. Volgens media in het Zuid-Aziatische land waren er explosies... op verschillende plekken in het land, waaronder de hoofdstad Colombo. Daar zou ook zeker één hotel doelwit zijn geweest. Wie er achter de aanslagen in Sri Lanka zitten is nog onduidelijk. In de deelstaat Turingen in het midden van Duitsland is een babylijkje gevonden. De politie gaat ervan uit dat het om een pasgeboren baby gaat. Het is vooralsnog niet duidelijk waar het lichaam vandaan komt... en of het om een jongen of een meisje gaat. In Libië zijn zware gevechten uitgebroken rond de hoofdstad Tripoli. Regeringstroepen zouden de aanval hebben geopend... op militante groeperingen van krijgsheer Haftar. Die zei eerder dat hij de hoofdstad wil innemen. De luchthaven van Tripoli is inmiddels gesloten. Het is niet bekend of het regeringsleger de troepen van Haftar heeft weten terug te dringen. Zeker 19 automobilisten zijn gistermiddag door een rood kruis gereden op de A2 bij Vinkenveen. Tenminste twee van hen besloten tussen de pionnen door te rijden om zo alsnog de afgesloten afrit te kunnen nemen. Ze reden daarbij dwars door een sporenonderzoek van de politie. Die had de snelweg afgezet om onderzoek te kunnen doen naar een eerder ongeluk. Volgens de politie krijgen alle overtreders een bekeuring van 240 euro. Supermarktketen Lidl haalt een deel van de halfvolle yoghurt uit de schappen. Een klant zou onlangs stukjes metaal in de yoghurt hebben gevonden. Het gaat om literpakken yoghurt van het merk Milbona... met houdbaarheidsdatum 29 april. Klanten die de yoghurt terugbrengen naar de winkel... krijgen hun geld terug. Het weer nog tot vandaag een zonnige dag. De temperatuur loopt op van 20 graden in het noorden... tot zo'n 24 graden in het zuiden.